Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is weinig hoop meer dat zes vermiste wegwerkers nog leven... na de instorting van een brug in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat zegt de politie. als het licht is, gaat de zoektocht verder, onder meer met duikers. De brug, die 2,5 kilometer lang is, stortte in... nadat een schip tegen een pijler was gevaren. De gemeente Haarlemmermeer neemt maatregelen om het veiligheidsgevoel van de inwoners van Zwanenburg te herstellen. Daar werden inwoners in korte tijd opgeschrikt door drie explosies met zwaar vuurwerk. Na de explosies zijn vijf tieners aangehouden. Die worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffingen bij verschillende woningen. Op een besloten bijeenkomst konden bewoners gisteravond hun zorgen uiten... en kondigde de gemeente maatregelen aan. Zo komt er extra camerabewaking en kan de politie preventief fouilleren. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft er drie nieuwe schilderijen van Vincent van Gogh bij. Ze worden voor langere tijd uitgeleend door een stichting van een Amsterdamse kunsthandelaar. Het gaat om de werken Stadsgezicht in Amsterdam, Oever met bomen en Korenveld. Ze komen te hangen naast het zelfportret van de schilder. Een stadsgezicht in Amsterdam heeft een bijzondere link met het museum... want Van Gogh schilderde het in 1885... vlak voordat hij het net geopende Rijksmuseum bezocht. Het werk zat nog nat in zijn tas toen de schilder het museum binnenstapte. En het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Duitsland verloren. En Frankfurt werd het 2-1 voor de gastheer van het EK voetbal komende zomer. Joey Veerman zette Oranje vroeg op voorsprong. Maar Mittelstedt en Fulkroek vlak voor tijd zorgden alsnog voor een Duitse zegen. Doelman Verbrugge leek fraai te redden. Maar de bal was een millimeter over de lijn, bleek uit de doeltechnologie weer nog in het zuiden en het westen vannacht wat regen. Het koelt af naar een graad of 7. Overdag op veel plaatsen bewolkt.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 It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys in Kanai. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is left the crack in the old school bag. This is how we do it. This is how we do it.